Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op het parkeerterrein bij de McDonald's in Barendrecht zijn schoten gelost. Dat gebeurde rond etenstijd, waardoor er veel getuigen waren. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Mogelijk is het slachtoffer gevlucht. Bij het restaurant zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Ook troffen agenten bij de McDonald's in Barendrecht een auto aan met een gat in de ruit. Later kwam er een melding van brandstichting bij een bestelbus in de buurt. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide zaken. Er is nog niemand opgepakt. Congresleden in de Verenigde Staten zijn woedend dat slechts een deel van de Epstein-files is vrijgegeven. Tot nu toe zijn duizenden bestanden gepubliceerd... en dat is een fractie van de vele honderdduizenden documenten... over de veroordeelde zedendelinquent. In de wet staat dat geen enkel document mag worden achtergehouden. Een paar honderd mensen hebben in Amsterdam de nationale viering van Chanukah bijgewoond. Het Joodse feest van de lichtjes. Op de Dam werden de kaarsen aangestoken van een negenarmige kandelaar. Ook hielden mensen lichtjes vast en luisterden ze naar toespraken. Alle sprekers hadden het over de aanslag op Bondi Beach een week geleden in Sydney. Daarbij kwamen 16 mensen om het leven, onder wie een van de daders. Ook in onder Den Haag en Delft is Chanukah gevierd... Het Joodse lichtfeest ontstond ruim 2000 jaar geleden. Het dertiende seizoen van Heel Holland Bakt is gewonnen door Shai. Hij won de finale van Anne Fleur en Bianca. De aflevering stond in het teken van kerst. Als spektakelstuk moesten de finalisten een kerstboom van eclairs maken.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 Unchain my heart. from whatever makes you smile. Ooh, it's everywhere. Love is everywhere you are, everywhere around, everywhere you go. Love is you. Find it in a letter a soldier wrote to send his wife. There. See it in the bravery the man who saved your life.